1 uur. Kirsten Klomp met het NOS. De politie invallen gedaan vanwege het eierschandaal. Volgens Belgische media zijn er acht bedrijven doorzocht. Het zou gaan om desinfecteerbedrijven die het giftige anti-luizenmiddel fipronil gebruikten. De krant Het Laatste Nieuws meldt dat er ook in Nederland huiszoekingen zijn geweest. Vanuit de haven in IJmuiden proberen steeds meer vluchtelingen over te steken naar Groot-Brittannië. Dit jaar zijn al 90 vluchtelingen betrapt die in vrachtwagens proberen te klimmen. Dat is net zoveel als in heel vorig jaar. Vooral Albanese probeerden via de vrachtwagens aan boord te komen van de veerboot naar Engeland. Door de stijging let de marechaussee extra goed op in de haven van IJmuiden. In Hoek van Holland zijn vluchtelingen die rondhangen bij de haven al langer een probleem. PostNL heeft een hoogoplopend conflict met zijn zelfstandige pakketbezorgers, meldt het de FD. Vanwege de moordende concurrentie zouden die honderden euro's onder de CAO worden betaald. De FNV heeft daarom alarm geslagen. Volgens PostNL zelf is er helemaal geen conflict. Zwemster Ranomi Kromowidjojo gaat nog door tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Op een persconferentie zei ze dat ze zich sterk voelt. De drievoudig Olympisch kampioene won vorige maand op de WK in Budapest drie keer zilver en één keer brons. Maandag zwom Kromowidjojo bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn nog een nieuw wereldrecord. Op de 50 meter vrije slag korte baan. Het Nederlands elftal zakt steeds verder weg op de FIFA-ranglijst. De ploeg van bondscoach advocaat is vier plaatsen gezakt en staat nu 36e. Dat is de laagste notering ooit voor Oranje in het klassement van de Wereldvoetbalbond. Brazilië is de nieuwe aanvoerder van de lijst. De vijfvoudig wereldkampioen is Duitsland voorbij gegaan. Het weer, een aantal buien, maar ook zon. In het zuidoosten kan het nog lang doorregenen. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen in het oosten regen, aan de westkust de meeste zon en een graad of 19. Zaterdag is het overal regenachtig. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 4 kilometer file bij Zoetermeer. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht.